Van 4 uur. Christian Bonenbakker. In Griekenland wordt Lucas Papademos getipt als premier van de nieuwe regering. Papademos was president van de Griekse Centrale Bank toen Griekenland toetrad tot de euro. En hij was ook vicepresident van de Europese Centrale Bank. Aftredend premier Papandreou onderhandelt vandaag met oppositieleider Samaras over de vorming van een eenheidsregering. Die regering moet ervoor zorgen dat Griekenland aan de voorwaarden voldoet voor een miljardenlening en het land behoeden voor een bankroet. Papandreou ruimt het veld als de nieuwe regering aantreedt. Slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk kunnen maximaal 100.000 euro per persoon krijgen. De kerkleiding heeft ingestemd met de regeling die is voorgesteld door de commissie Lindenberg, die de juridische aspecten van het misbruik heeft onderzocht. Hoeveel er wordt uitgekeerd hangt af van de zwaarte van het seksueel misbruik. De regeling geldt ook voor zaken die eigenlijk al verjaard zijn. Voormalig CDA-kamerlid Frans de Neré vindt het begrijpelijk dat de Tweede Kamer in 2008 pas achteraf is ingelicht over de overname van ABN AMRO. Voor de enquêtecommissie De Wit zei hij dat er geen tijd te verliezen was. Zijn toenmalige collega van GroenLinks, Kees Vendrik, vindt juist dat de Kamer eerder had moeten worden geïnformeerd. Nu was het volgens hem vaak slikken of stikken. Een man uit Os is veroordeeld tot acht jaar cel voor de dood van zijn baby jongetje van negen weken overleed twee jaar geleden aan zwaar hersenletsel. Zijn vader heeft steeds beweerd dat hij het kind onder invloed van drank en drugs per ongeluk had laten vallen. Maar deskundigen zeggen dat dat niet door doodsoorzaak kan zijn geweest. Ze zeggen dat de baby is omgekomen door wat ze noemen heftig botsend geweld. Daarom is volgens de rechtbank sprake van doodslag. De uitspraak van acht jaar cel is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Het weer, het is bewolkt en overwegend droog en een graad of 12. Morgen eerst grijs, maar van het oosten uit steeds meer zon en opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de B. Begin van de avondspits levert een aantal korte files op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 2. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Berkel en Roderijs 2. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielen en knooppunt Vaanplein 5. A20 naar Gouda, bij Rotterdam Centrum 3. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afrit Den Dolder 2.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 satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I ah!